Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. De corona-app werkt niet altijd even lekker. Zo'n 10.000 keer per dag krijgt in Nederland iemand een melding van die coronamelder-app. Dat schat het ministerie van Volksgezondheid. Maar bij een derde van die meldingen krijgen mensen ook een berichtje als ze genoeg afstand hielden van een besmet iemand, legt mijn collega Joost Schellevis uit. Uiteindelijk eh, weet die app niet precies hoe dicht je bij, iemand in de buurt was. Eh, die app kan een inschatting maken, maar dat is niet 100% nauwkeurig. En dat betekent dus ook dat er wel elke dag tientallen mensen een melding krijgen, terwijl ze eigenlijk wel op eh, voldoende afstand waren. Bij een test bleek zelfs dat sommige mensen een melding kregen toen ze op meer dan 3 meter afstand stonden. De app werkt via Bluetooth, maar dat gaat dus niet altijd even goed. In de Amerikaanse stad Philadelphia geldt nu een avondklok. Dat betekent dat mensen tussen 9 uur s avonds en 6 uur s ochtends niet meer naar buiten mogen. De afgelopen dagen werd in die stad veel gereld en gedemonstreerd... nadat begin deze week een zwarte man werd doodgeschoten door de politie. En Celine van 15 is weer terecht. Dat meisje uit Brabant was een aantal dagen vermist... waarna de politie gisteren een Amber Alert verstuurde. Nu is ze weer terecht en het gaat oké met haar. Waar ze al die tijd uithing is nog niet bekend. En er was veel voetbal gisteravond. In de Champions League won Sevilla onder meer met 1-0 van Stade Rennes. Leipzig ging er met 5-0 af tegen United. De topper van de avond was Juventus Barcelona. De ploeg van coach Ronald Koeman kwam met een mazzeltje op voorsprong, zag de commentator van Ziggo Sport. Hier gaat Dembele weer. niet heen. En zo leidt Barcelona met 0-1. Messi maakte vlak voor tijd ook nog de tweede. En er was bekervoetbal. Sparta werd uitgeschakeld door ADO. En Cambuur knikkerde RKC Waalwijk uit het toernooi. Het weernocht is vanochtend eerst vrij droog. Vanmiddag is er wel meer bewolking en door heel het land zijn er dan buien.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 Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't. on s'aimait pas, mais. mais mais j'avoue que c'est mort. Toi, tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, Mais à qui tu vas la faire Moi, j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire euh, Retour à la réalité. Moi, je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À, qui, tu vas la faire Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos, les pipos. Oh bête. Je suis tombé la première. I'm there. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 10.000 keer per dag krijgt in Nederland iemand een melding van de coronamelder-app. Dat is een schatting van het ministerie van Volksgezondheid. In bijna een derde van de gevallen krijgen mensen ook een melding... als ze op meer dan anderhalve meter van een besmet persoon zijn geweest. Frankrijk en Duitsland nemen forse coronamaatregelen. In Frankrijk gaat morgen een strenge lockdown in. In Duitsland worden maandag strengere maatregelen van kracht. De meest gebruikte Bijbel in protestantse kerken wordt op 12.000 punten herzien, meldt Trouw. Woorden als aalmoes en lege stee verdwijnen. En verder komen de hoofdletters voor verwijzingen naar God en Jezus terug. Het weer, vanochtend af en toe zon. In het noorden en oosten kans op een bui. Vanmiddag volgt meer bewolking en regen.